Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De kickbokser Badr Hari nieuws site. Hij stond op het punt om naar Nederland terug te vliegen. De kickbokser zou vorige maand in Marrakesh op de vuist zijn gegaan met twee mannen... maar of dat de reden is van zijn arrestatie is niet bekend. Zijn advocaat zegt niets te weten van de aanhouding. Badr Hari werd vorig jaar oktober veroordeeld tot twee jaar cel... waarvan tien maanden voorwaardelijk voor een aantal mishandelingen in Amsterdam. In Istanbul is een autobom ontploft bij een kazerne. Daarbij zouden vier gewonden zijn gevallen. De bom ontplofte in het oostelijke deel van de stad. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Turkije is de laatste maanden vaker getroffen door bomaanslagen. Het is de eerste keer dat een kazerne het doelwit is van een bomaanslag. In Groningen is een man veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op een Groningse prostituee. Dat is twee jaar meer dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter is dat te weinig vanwege de ernst van de moord. De prostituee werd begin 2013 doodgestoken tijdens haar werk. Volgens de uitspraak was de verdachte geheel toerekeningsvatbaar. De dader zegt dat hij zich niets kan herinneren van wat er is gebeurd. De rechter gelooft daar niets van. Frankrijk is omkoping op het spoor bij de toekenning van de Olympische Spelen aan Tokio in 2020. De zoon van een voormalig erelid van het Internationaal Olympisch Comité heeft 1,3 miljoen euro gekregen via een rekening uit Tokio. Vermoedelijk gaat het om smeergeld. De Franse justitie kwam erachter tijdens onderzoek naar de financiën van het voormalige IOC-lid. Het gaat om de Senegalees Lamine Diak. Die zit vast in Frankrijk vanwege corruptie. Zijn zoon is nog voortvluchtig. Het weer, later vanmiddag wat stapelwolken, alleen in het zuidoosten een enkele bui. Morgen wisselen zon en sluierwolken elkaar af, opnieuw in het zuidoosten dan wat regen. Het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertragingen op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Evedingen en Culemborg. Op de A4 Den Haag-Amsterdam vanwege een vrachtwagen met een klapband bij de Schipholtunnel. Vanaf Hoofddorp staat Philip, de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag langzaam rijden tussen Batuverdorp en Nieuw-Vennep. De A9 Amstelveen-Alkmaar langzaam rijden tussen Batuverdorp en Knopend Velzen. Een kapotte vrachtwagen op de A10, de ring Noord tussen Oostzaan en Zeeburg staat 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Een bermbrand op de A16, Breda-Rotterdam. en staat in beide richtingen bij Dordrecht file. A27 Utrecht-Gorkum voor Noordeloos 9. De A28 Utrecht-Zwolle.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 Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet. She made her way along down that empty street, down on Main Street. street time Zandvoort Alive. Voel je het warpen zand al tussen je tenen? Terwijl je een heerlijk versgemaakte mojo opslurpt? Heel goed. Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor een stranddag... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kun je in je zak houden, want de toegang is gratis. Laat de zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alive. 15 mei, aanvang 4 uur middags. De locatie is Strandpaviljoen Mango's Beat Bar en Benelux aan Zee. Boulevard Bernard, strandafgang 14 en 15. www.zfmzandvoort.nl gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Pinkster Races op 14 en 15 mei. Met de Pinkster Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast een selectie van Nederlandse kampioenschappen omvat het raceprogramma op circuitpark Zandvoort een internationale line-up van spectaculaire gastseries. De Pinksterrace beloven daarmee twee goed gevulde dagen met autosport van hoog niveau. Volg de felle sprintraces in de Formado Swift Cup... of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris... uit de bijzondere Ferrari Challenge UK. Ook is er volop close racing met de Ritbank Mazda Max X5 Cup... De klap op de vuurpijl komt van de Lotus Cup Europa en de 1000 pk krachtige racetrucks uit de Truck Race Battle.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 Martijn en Stefan Blaak verzorgen op zondag 15 mei het pianoconcert in de protestante kerk tijdens de Classic Concertreeks. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl But as they seem inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. She why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? Door de gemeente Zandvoort en de stichting Spoedposten Zuid-Kennemerland... is het mogelijk gemaakt om medische hulp te bieden gedurende de zomer. EHBO Strandpost de Rotonde is geopend van medio mei tot medio september. Van 11 tot 7 uur s avonds en bij strandweer van 10 tot 8 uur s avonds. Dat geldt niet voor de huisartsenpost. Die is in het weekend meestal bezet. Op de EHBO-strandposten zijn goed opgeleide mensen aanwezig die eerste hulp kunnen verlenen. De post is centraal gelegen. U vindt hem bij de strandafgang op het Badhuisplein, achter het casino. Tussen strandtent 9 en 10. En het telefoonnummer is 023 571 4445. Ik herhaal 571 4445. In het hoogseizoen wordt de EHBO-post op zaterdag, zondag en de feestdagen tussen 11 en 7 gecombineerd met een huisartsenpost. S'avonds en s'nachts en tijdens het weekend kunt u voor acute huisartsenzorg in Zandvoort contact opnemen met de spoedeisende post Noord-Zuid te Haarlem. Telefoonnummer 023 545 3200. Ik herhaal 023 545 3200. Niet alleen voor EHBO en huisartsenzorg kan men bij de post terecht. Het is ook het centrale meldpunt voor verdwaalde kinderen... en kan men er informatie krijgen over andere hulpdiensten... zoals de strandpolitie, reddingbrigade, ambulancediensten, artsen en tandartsen. Tijdens de weekenden kunnen inwoners en toeristen tot een bepaalde datum... een beroep doen op de aanwezige huisarts en zijn assistenten. gemeente heeft een strandfolder uitgebracht... in samenwerking met VVV Zandvoort en de Zandvoortse Reddingbrigade. Er staat beknopt en overzichtelijk vermeld... waarop badgasten moeten letten als zij het Zandvoortse strand bezoeken. Belangrijk is de informatie over gevaarlijke stromingen en de zogenaamde muien. Veel badgasten weten niet wat een mui is... En velen komen jaarlijks aan onze kust in de problemen omdat ze zich verzetten tegen de stroming en daardoor vermoeid en in paniek raken. Het beste is om met de stroming mee te zwemmen tot de stroming zwakker wordt. Op de plattegrond in de folder staan de locaties van de kitesurfzones vermeld, maar ook de reddingsposten van en de EHBO-post en wordt er afgesloten met algemene tips over de veilig vertoeven op het strand. De strandfolder is verkrijgbaar onder andere in het gemeentehuis, bij de VVV Zandvoort en de reddingsposten. stammen alle Scandinaviërs af van de Noormannen. Een heel groot deel van de Scandinaviërs stapt inderdaad af van de Noormannen of de Vikingen, die ruim duizend jaar geleden in het gebied woonden en van daaruit de kusten van Europa terroriseerden. Maar nog weer 4000 jaar eerder woonden in het noorden van Scandinavië als Sami. Misschien gaat hun geschiedenis zelfs verder terug, tot 10.000 jaar geleden. Maar helemaal duidelijk is dat niet. De Sami, ook wel bekend als Lappen, leefden van de visserij en van het vlees en de melk van rendieren die ze volgden op hun jaarlijkse trek. Tegenwoordig zijn er nog maar zo'n 80.000 Sami. De meeste wonen in Noorwegen en sommigen jagen nog steeds op rendieren. Maar het merendeel heeft zich aangepast aan het moderne leven. Daar komt bij dat sinds het einde van de vikingtijd in de 11e eeuw allerlei nieuwkomers naar het gebied zijn getrokken kooplui van de Hanze bijvoorbeeld, die zich in de 14e eeuw in het Noorse bergen vestigden. De immigranten van over de hele wereld die de afgelopen decennia zijn aangetrokken voor de Scandinavische vrede en welvaart. Pluspunt Zandvoort. Cursus je iPad optimaal gebruiken. Tijdens acht lessen van twee uur leert u door middel van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips... hoe u de vele mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. De kosten zijn 110 euro, inclusief een handleiding. Vrijdag van 10 tot 12. 13 mei tot en met 1 juli. Meer cursussen, workshops en informatie of aanmelden www plus.zandvoort.nl, telefoonnummer 023 5740 330. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pop, who's mostly Dolce down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee a million shells full a level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, niggas spend no dough on the booty. And yell, there go Mace, there go your cutie. call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball will stop. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. now, what you gonna do when it's Got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA, be on your way. Cause it ain't enough time here, ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. PPA, no info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Gats in holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike to me, bruise too much. I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me my touch? Never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, five double O. It's my phone number, your man I got the know. I got the dough, got the flow down, pizzat, platinum plus, like Zizak, dangerous on Trizak, leave your ass pizzat.